Een tweede natuurbrand brak uit vlakbij een marinebasis. Het is al tijden erg droog in Californië. Doordat ook in de winter nauwelijks regen is gevallen, is de grond kurkdroog. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar en het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind. De financiering van de bouw van een groot windmolenpark in de Noordzee bij Groningen is rond. Dat hebben de investeerders afgelopen avond bekendgemaakt. Het park met 150 windmolens komt 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog te liggen en zal vanaf de kust niet zichtbaar zijn. Het project kost 2,8 miljard euro. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels begonnen en naar verwachting kunnen de windmolens in 2017 in gebruik worden genomen. Het park kan dan energie leveren aan ruim anderhalf miljoen mensen. In Italië zijn twee mannen gearresteerd in verband met de bootramp van deze week bij Lampedusa. De twee, vermoedelijk een Marokkaan en een Tunesiër, zouden verantwoordelijk zijn voor de dood van tenminste 17, maar misschien wel 200 asielzoekers. Ze worden beschuldigd van mensenhandel en meervoudige moord. In Turkije is in verschillende steden gedemonstreerd uit woede over de mijnramp. Het dodental staat nu op 274, de ergste mijnramp uit de Turkse geschiedenis. De betogers verwijten de regering dat ze niet genoeg heeft gedaan om de mijnen veiliger te maken. In Ankara en in Soma, waar de rampmijn ligt, gebruikte de politie traangas en een waterkanon om betogers te verdrijven.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 Geen hond op het strand, geen kuilen, geen Duitsers in mijn zak. Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen. Want ik voel mijn pijn weer, ik pijns en ik ijs weer. Ijspegels langs mijn wangen en ik glij weer. En dat er hij weer, niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter, is Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden Samen met mijn hart heb ik de stad begraven Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen Een rood kruis in de weg naar huis Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis Ze is mijn zogenaamde goud, liever kwijt dan rijk Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk kom geen meter vooruit als die steenmeel.